Ik wens u heel veel plezier. Als het jaar ten einde loopt, denk ik altijd weer terug. Aan hoe het voor jou en mij voorbij ging, veel te vlug. Ik heb gelachen en gehuild, is niet altijd goed gegaan. Wordt het mij dan eventjes te veel, dan denk ik aan. Wanneer de kerstboom versierd is, de kaarsen branden, feest in mijn warme winterjas. Denk ik even terug aan wat voor jaar het eigenlijk was. Soms met zorgen op mijn pad, heb niet alles goed gedaan. Wordt het mij dan eventjes te veel, dan denk ik aan wanneer de is, de kaarsen branden. Feest wordt gevierd in het hele land. Dan weet je welke tijd het is, dan vieren we kerstmis. Sneeuw op de daken met haardvuur aan. Cadeaus die verspreid voor de kamer staan. Een tijd van samen bij elkaar. De mooiste tijd van het jaar. Samen met familie en wat vrienden bij elkaar. Roostend op en een liefdevol nieuwjaar. Wanneer de kerstboom versierd is, de kaarsen branden, feest wordt gevierd in het hele land. Dan we zijn deze uitzending begonnen met Jan Smit, de mooiste tijd van het jaar. En we gaan door met Christmas on Broadway. Een arrangement van John Higgins. clouds, white geese that fly with the moon on their wings. These are of you. brengt vreugde in je leven, al is het maar voor even. De lucht vult zich met zoete geuren.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 En de volgende gaan door met Celtic Thunder. All I Want For Christmas Is You. I don't want a lot this Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Than you could ever know. You make my wish come true. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stockings there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. And I just want you for my own, more than you could ever know. You make my wish come true. Christmas is you You, baby, whoa oh, I won't ask for much this Christmas I don't even wish for snow I'm just gonna keep on waiting Underneath the mistletoe And I won't make a list and send it To the North Pole for St. Nick I won't even stay awake to hear those magic reindeers click. And I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? All I want for Christmas is you kaarslicht en van dennengeur. Van pakjes onder de boom, een krans voor de deur. De tijd van huiselijke warmte. Buiten is het fris. Dat kan maar één ding betekenen. Het is kerstmis. Was het elke dag maar kerstmis? Net als in een droom van nacht. Waar het kaarslicht zachtjes brandde Heel het huis vol winterpracht. Waar ieder kind droomt van de kerstman. En cadeaus onder de boom. Was het elke dag maar kerstmis. En niet eventjes een droom. Was het elke dag maar kerstmis. Alleen liefde om ons heen zonder haat, verlies of oorlog. Niemand voelde zich alleen. Want in mijn droom sprak heel de wereld. Overal dezelfde taal. Was er vrede op de aarde. Maar dan echt vooral. Iedereen danst onder de sterren en droomt de wereld zo beeldschoon. Was het elke dag maar kerst dan voelt muziek de boventoon.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 Jan Smit met Kim Lian. Gevolgd door Dana. It's gonna be a cold, cold Christmas. The Jackson 5. I saw mommy kisses Santa Claus. just gotta believe. Come on, fellas, believe me. You just gotta believe. Kerstmis is denken aan vrede en licht.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 Op de radio wordt sowieso een witte kerst beloofd. Bij je thuis of op het werk, in de kroeg of in de kerk. Het kerstgevoel is altijd even sterk. De familie bij elkaar, aan het einde van het jaar. Rond de tafel de verhalen over vroeger en vandaag. De gewoontes en de wijn, en cadeautjes voor de gein. Geluk hoeft toch niet meer dan dat te zijn. En dan klinken de glazen blazen op kerstmis. Brandende kaarsen voor kerstmis. Denk met je hart en bevestig wat kerst is. Dan smaken gerechten naar kerstmis. Straten gaan door naar kerstmis. Als mensen elkaar het beste wensen is het kerst overal. Weer een jaar veel te vlug, en je kijkt nog een keer terug. Dan vergeten we de tranen door de vreugde in de lucht. Een nieuwe tijd, een nieuw geluid en alle zorgen opgeruimd. Dus vanaf nu gaan we alleen nog maar vooruit. de glazen op kerstmis, branden voor kerstmis. Denk met je hart en bevestig wat kerst is. We smaken gerechten naar kerstmis. Straten gaan recht door naar kerstmis. Als mensen elkaar het beste weten blazen op kerstmis. Branden we kaarsen voor kerstmis. Denk met je hart en bevestig wat kerst is. Dit waren achtereenvolgens Andy Williams met The Most Wonderful Time of the Year en Kerst Overal.